met het NOS-journaal. De leiders van de Europese Unie hervatten rond akkoord daarover lijkt binnen handbereik. In tegenstelling tot eerdere berichten houdt Nederland een korting van 1 miljard euro op de EU-afdrachten. In het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt de korting 650 miljoen... maar Nederland hoeft minder btw af te dragen. Dat scheelt 360 miljoen. Samen is dat ruim een miljard het bedrag van de huidige korting. Minister Kamp begrijpt de ongerustheid in Groningen over de nieuwe bevingen van gisteren en vannacht. Maar hij is niet van plan op stel en sprong weer naar het gebied te reizen. Hij zal ook zijn standpunt niet aanpassen. De gaswinning in Groningen wordt voorlopig niet verminderd. Wel laat Kamp allerlei onderzoeken doen om de risico's in kaart te brengen. Bij de NAM komen intussen veel meldingen binnen van schade door de nieuwe bevingen. De Vereniging van Effectenbezitters stapt namens duizend beleggers naar de Raad van State... De beleggers voelen zich gedupeerd door de nationalisatie van SNS Reaal, waarbij ze werden onteigend. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft al laten weten dat aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties van SNS niet worden gecompenseerd. De zaak van de VEB dient op 15 februari bij de Raad van State. Na de speciale 2-euro-munt ter ere van de troonswissel komen er nu ook speciale postzegels. Het is een tweeluik met op de ene zegel koningin Beatrix en op de andere aanstaand koning Willem-Alexander. De eerste zegels zijn vanochtend gedrukt. PostNL meldt later vandaag wanneer de velletjes te koop zijn. Het zijn gelegenheidszegels in een beperkte oplage. Pas later komt er een zegel met het hoofd van Willem-Alexander... die de vertrouwde zegel met de koningin zal vervangen. Het weer wisselend bewolkt en zonnige periode, maar ook kans op enkele winterse buien. Temperatuur 2 graden in het noordoosten tot 4 graden in het zuiden van het land. Morgen droog en zonnig, alleen in het noorden af en toe een bui. Dit, Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A30 rijdt daar vooral niet te hard tussen Ede en Barneveld.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 Goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, u hoort het goed. Angela heeft vandaag andere verplichtingen. En Ruud is een gezellig dagje met zijn huisarts op stap. Dus die, die komt vandaag ook niet. Dus wij mogen doen hè, op de vrijdagmiddag. Vandaar dat wij ZFM Lunch van hun mogen waarnemen. Maar schrikt u niet, wij zullen ons volledig houden aan het format zoals zij dat niet hebben, om het zo maar eens te zeggen. En wat wat gaan wij allemaal doen eh, deze komende twee uur tijdens ZFM Lunch. Uiteraard eh, rond de klok van kwart over twaalf even Zandvoorts nieuws in het kort. En dan rond de klok van half één uiteraard het weerbericht. Eh, even na enen hebben we natuurlijk de conferentie, want die hebben zij ook altijd. Dus wij ook, ook vandaag een conferentie. En rond de klok van half twee gaan we contact opnemen met onze razende reporter Joop van Es. Want die heeft schrikbarend nieuws over het circuit. En eh, uiteraard, ja, dat vergeten we ook niet, de dag CD. En dat is uh, Frank Sinatra, The Great American Songbook. En we hebben natuurlijk speciaal voor Angela ook de stof in je oren muziek. De stof in je oren muziek. Daarover later meer. Ik zou zeggen, eh, blijft u gezellig luisteren tijdens ZFM Lunch de komende twee uur live vanaf het Gasthuisplein. En wij gaan een heerlijk broodje eten en een lekker bakje koffie erbij natuurlijk, Albert-Jan. Gaan we doen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Twee uur lang CFM luncht bij CFM Salford. Nogmaals, een hele goede middag.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 Vanmiddag tussen 3 en 5, dan eh, gaat het weer gebeuren bij CFM. Hoor je de 40 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Jos van Dam. In deze mooie van Tom O'Dell staat ook eh, in die hitlijst. Jorde, Another Love. Dit is CFM Lunch. Vanmorgen hadden we CFM TV, Albert-Jan. Ja. En eh, de luisteraars en kijkers die het even gemist hebben. Wat hebben ze allemaal gemist? Want we hadden weer heel veel eh, leuke filmpjes. Ja, heel veel cultuur. Eh, onlangs was het museumpodium. Daar was uh, Papa Luigi samen met Rodesh en onze Adam Spoor. Die hebben naar een concert verzorgd. Dat was vanmorgen op de televisie te zien. Elke vrijdag van 10 tot 12 op de welbekende kanalen is het eh, tijd voor ZFM Zandvoort TV. Daarnaast hebben we eh, uitgebreid aandacht eh, besteed aan het huttenbouwen in, in de Zuid. De kinderen konden daar hun hutten bouwen en de prijsuitreiking hebben we mogen volgen. En natuurlijk de klapper hè, van eind vorig jaar, de Disco on Ice. Disco was één groot festijn. Ook dat was vanmorgen tussen 10 en 12 te zien op ZFM Zandvoort TV. Wat deden de kinderen lekker mee, hè? Ja, de disco en Een groot feest. Tussenmiddag lekker patat en daarna lekker de hamburgers. Wat wil je nog meer? Maar ben je vandaag toevallig al, vandaag al op het gemeentehuis geweest? Nee, nee. Het schijnt koud te zijn daar. Het schijnt daar ongelooflijk koud te zijn. Want eh, alle ambtenaren lopen daar eh, in dikke truien. En vanmorgen eh, hadden ze al een warming-up op het Raadhuisplein. Want wie vandaag naar het gemeentehuis in Zandvoort gaat... moet niet raar opkijken als hij het personeel... in een grote, grote dikke truien ziet rondlopen. De gemeente doet nou ook mee aan de landelijke actie Warme Truiendag. In heel het land worden verwarmingen lager gezet om energie te besparen. Met de dag worden jaarlijks de verjaardag, met deze dag eh, wordt jaarlijks de verjaardag van het Kyoto-protocol gevierd. Ja, ja. In dat verdrag hebben 55 landen afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. De gemeente Zandvoort is hard bezig om de uitstoot van CO2 te verminderen... volgens, volgens wethouder Duurzaamheid Andor Zandbergen. Zo hebben we zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst... Ook zijn we bezig om de openbare verlichting te verduurzamen. De wethouder wil naast technische aanpassingen ook energie besparen door gedrag aan te passen. Deelnemen aan deze warme truiendag is een mogelijkheid waar we graag gebruik van maken. Aldus wethouder Zandbergen. Goed initiatief van de gemeente Zandvoort. En gelukkig dat het niet vriest hè, vandaag, want anders zou het wel heel koud worden daar in het eh, gemeentehuis. Maar er zijn een heleboel... Billy Idol. birthday A little runaway train Gave my heart an engagement ring She took everything Everything I gave her Oh, sweet sixteen Built a moon for a rocking chair I never guessed it would rock a just get colder like sweet sixteen. Oh, I see is clear, baby, that you are all through. distant Morocco, far from here. dat was Billy Idol op de Sanfords Radio met Sweet 16. Het is tijd voor... Ja, ja, de dag CD is eh, van eh, Frank Sinatra. Ja, en eh, wel een dubbel cd, namelijk The Great American Songbook. En dat is de dag CD, of de week CD kan ik beter zeggen. Dus eh, ook wij eh, zullen daar gehoor aan geven eh, aan het weergeven van deze prachtige dubbel cd met alle standards van die American Songbook. En gezongen en vertolkt door Frank Sinatra. Wij gaan luisteren naar I've Got You Under My Skin. Oh, lekker hoor. Vrijdagmiddag, welkom bij CFM Lunch. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win.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 En je kunt niet zeker weten, wat alles gaat voorbij ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou. studio bij CFM Stanford's met deze gouden ouwe van Tommy Rowe. Je hoorde I'm So Dizzy. En het is half 1. Mocht u aan de lunch zitten, eet smakelijk en houd de radio op CFM. Want we gaan even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Albert-Jan. Ja, en eh, zoals u eh, ziet als u naar buiten kijkt... vandaag eh, schijnt namelijk de zon flink en blijft het op een lokale winterse bui na droog. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar maximaal 3 tot 4 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en de matig noord- tot noordoostelijke wind neemt af naar zwak... en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks min 3. Ja, u hoort goed, min 3. <clears throat> Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog waaien. Doet het niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt naar maximaal 3 graden. In de avond en nacht naar zondag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en de zwakke zuid- tot zuidoostelijke wind neemt langzaam toe naar matig en de temperatuur daalt naar ongeveer minus 3 graden. Zondag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. De zuidoostelijke wind neemt verder in kracht toe en wordt matig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Maar, in de toenemende, maar door de toenemende wind zal het kouder aanvoelen. Zondagavond neemt de kans op sneeuw toe en in de nieuwe week beginnen we naar alle waarschijnlijkheid weer in een witte wereld. Ook maandag valt er aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw, maar de rest van de week blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 2 graden en de dagen daarna naar maximaal 3 tot 4. In de nacht vriest het over het algemeen licht met de temperatuur rond de min 2 tot min 3 graden. En de meeste mensen eh, waren weer blij dat we van de witte wereld af waren, krijgen we hem weer. <laughs> Wat maak je maar nou? terugkomen. Het blijft terugkomen. Nou, wil je het weer nalezen op internet? Dat kan op www.ricoweer.nl of ga naar de website van onze eigen weerman Lex van Hoorn. Binnenkort weer te horen bij Zandvoort op zaterdag. Het is eh, www.meteopagina.nl Dat was het weer. hier is Wet Wet Wet met een Eyes. plaatje waar je natte oogjes van krijgt, hè? Wet, wet, wet en de ezelhuis. Jawel, het is uh, acht minuten over half één. Je luistert naar CFM Lunch.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 CFM Lunch met Tracy Ullman en Breakaway. Ja, de Kids Adventure eh, Week gaat eraan komen, Albert-Jan... met heel veel leuke activiteiten voor de kids uit Zandvoort. Ja, want van 17 eh, tot en met 24 februari is het weer zover. Dan is er de voorjaarsvakantie voor de jeugd en ouders. Let op, want er zijn weer van allerlei leuke dingen in die week... Eh, worden daar georganiseerd. Want tijdens de voorjaarsvakantie zijn kinderen namelijk de baas in Zandvoort aan Zee. De volle week van zondag 17 februari tot en met zondag 24 februari... staat in het teken van de Kids Adventure Week. Een week die bol staat van leuke, originele en spannende kinderactiviteiten. De gekozen kinderburgemeester opent de Kids Adventure Week... officieel op zondag 17 februari... met het doorknippen van een lint bij het VVV-kantoor aan de Bakkerstraat 2B. Iedere dag van de week heeft een eigen thema waar alle activiteiten van die dag op zijn afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan een ATB-clinic op sportieve zondag. Trouwen voor één dag, dat doe je op de doe dinsdag. Een vossenjacht op wonderlijke woensdag. Een, een anti-slip demo op stoere zaterdag. En dat is slechts een greep uit de vele activiteiten tijdens deze Kids Adventure Week. Alle activiteiten worden door of in samenwerking met het Zandvoortse ondernemers georganiseerd. Om alles in goede banen te leiden is aanmelding voor sommige van deze activiteiten noodzakelijk. Dan ben je ook direct verzekerd van een plekje. Voor meer informatie over de activiteiten en de verkiezing van de kinderburgemeester... kijk dan even op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl En heb je daar zin in? En mocht je dat eh, verder nog informatie willen hebben... kan je natuurlijk altijd even naar het VVV gaan aan de Bakkersstraat. En ook CFM doet een eh, cent, eh, duit in de zakje, om het zo maar eens te zeggen. Want uw lokale radioomroep organiseert op 19 en 21 eh, februari van 12 tot 2 een workshop radio maken. De deelnemers gaan allereerst een uur redactionele werkzaamheden verrichten. En het tweede uur, ja ja, gaan ze live de lucht in. Hey, leuk! Onder begeleiding van een heuse DJ en eh, zullen de, een aantal items zoals het weer, het dier van de week, allemaal de, de revue passeren. Dus 19 en 21 van 12 tot 2 een workshop radio maken. En op de 22e, ja, dan gaan we het echt helemaal eh, voor goed doen. Want dan nemen we inderdaad het programma waar we nu naar zitten te luisteren, nemen we over met de jeugd. En dan is het eh, van s morgens 11 uur tot 12 uur redactionele werkzaamheden. En dan 2 uur live ZFM luncht. Dus schrijf je in via het VVV Zandvoort. Van 17 tot en met 24 februari. Klopt. Klopt helemaal. Kids Adventure Week eh, hier in Zandvoort. Ja, of je daar nou blij mee bent of niet, eh, Albert-Jan. Maar het carnaval gaat erin aankomen. Jawel, ben je al, heb je een leuk pakje uitgekozen of zo? Ik heb mijn haar al geverfd. Je hebt je haar al geverfd, hè? beetje rood, hè? Een beetje rood. Beetje rood. Ja, ah, nee, staat je helemaal goed. Nou, heel veel mensen gaan het natuurlijk eh, wel vieren. Met name in het eh, zuiden des lands. Hè. Denk maar aan Oeteldonk en al die plaatsen. Die gaan eh, volop carnaval vieren. Dus van 10 tot en met 12 februari aanstaande. Maar de carnavalactiviteiten zijn eigenlijk nu al een beetje begonnen. Hè. Ze hebben morgenavond in, in Zandvoort in een café aan de Haltestraat... hebben ook een groot carnavalsfeest. Dus, ja, dat gaan we twee uur live uitzenden van 5 tot 7 gaan we dat live uitzenden op de radio. klopt. klopt. Van 5 tot 9 eh, zelfs, toch? Oh, oh. Dacht ik. Ja, eh, oh, oh, Ook goed. Ook, goed. In ieder geval eh, live vanaf een café aan de Haltestraat. Het wordt een groot feest. En ze zeggen verkleed of uitgekleed, hè? Dus je mag kiezen. Nou, wij zijn alvast in de carnavalstemming. Jawel. Hier is Bear Toen ik nog een baby was, een schatje bovendien Zeiden alle mensen, jongen, moet je dat nu zien? Hij is om op te veten, maar het is wel een beetje raar. Nou ik niet zo klein meer ben, heb ik nog niet veel haar. Kom op, nou pak hem beet, aanspraak met mij die kreet. Ik wil op mijn kop, en kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt. Wil op mijn kop. zie ik lopen met de kop vol krullen haar. Dan voel ik me genomen, denk ik, had ik dat nu maar. De laatste keer ik jarig was, kreeg ik voor de grap. Geen borsteloog, geen kammetje, maar een zeemleren lap. Kom op, nou pak een beet, aanslag met mij die kreet. Wil op mijn kop, een kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt, een kamerbreed mens is zonder zorgen, geen mens is zonder pijn. Denk daarom niet aan morgen, alleen maar aan de gein. Het leven is al veel te kort en kent te veel verdriet. Denk daarom niet aan morgen, en zing met mij dit lied. Kom op nou, pak een beet, en met mij die kreet. Ik wil op mijn kop, een kamerbreed tapijt, een kamerbreed een tapijt. Een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt. Ja, jij bent er ook wel eh, fan van, hè, Albert-Jan, van het carnaval. Door het dolle Door het dolle ik zie het aan je, straalt het helemaal uit. Jorden Bejux op de Zandvoorts Radio bij CFM Lunch. Dus. Met ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Ja, je zou het maar hebben, Een kamerbreed tapijt op je bolletje. Hmm. Let's clean up the kettle is de volgende die we voor je klaar hebben staan. You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, cause the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something to eat, see. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there, you know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety. We got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. Dat waren de Philadelphia All-Stars en Let's Clean Up the kettle Bijna acht minuten lang bij CFM Lunch. Alweer het einde van uur 1, eh, Albert-Jan. Ja, tijd vliegt voorbij, hè? We moesten nog even een broodje eten. Ja, heerlijk was hij. Heerlijk, heerlijk. Zalig. Heerlijk. Filet Amerikaan, hè? Had je? Ja, ja, met... Ja. Ik met, ja. Met, een broodje hamburger speciaal. Oh. Ook lekker, hoor. Hij wel, hoor. Hij gezicht zit al onder de mayonaise. <laughs> Zie je natuurlijk allemaal niet, want het is radio. Zo dadelijk uur 2 van eh, CFM eh, Lunch. Met Albert-Jan en Rob, ja natuurlijk. En uiteraard eh, daarin eh, aandacht voor eh, de day. We hebben ook nog een conferentie, zo dadelijk aan het begin van uur twee. Kan je alvast wat verklappen of niet?